Moutschreurs met het NOS Journaal. Een groot deel van de afspraken die we gemaakt is naar het Centraal Planbureau gestuurd om te worden doorgerekend, bevestigen bronnen in Den Haag. De verwachting is dat het CPB ongeveer een week nodig heeft om de financiële gevolgen in kaart te brengen. Daarna gaan de dossiers terug, zodat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog het een en ander kunnen aanpassen. Overigens zijn de partijen het nog niet over alle dossiers eens, maar kenners denken dat de zaak binnen een paar weken is beklonken. Het gaat stukken beter met een wereldwijd milieuprobleem van eind vorige eeuw. Het gat in de ozonlaag. Daardoor kon meer schadelijke UV-straling de aarde bereiken... en die straling kan huidkanker veroorzaken. Maar volgens het KNMI is het gat in de ozonlaag bijna dicht... en dat komt door het verbod op CFK-gassen die vroeger zaten in spuitbussen, ijskasten en airco's. De verwachting is dat de ozonlaag in de atmosfeer rond 2050 grotendeels is hersteld. Meer dan 700 Catalaanse burgemeesters hebben in Barcelona een bijeenkomst gehouden om hun krachten te bundelen. Ze staan onder druk omdat de Spaanse regering eist dat ze afzien van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Dat staat gepland op 1 oktober. Gemeenten mogen van de regering hiervoor geen openbare gebouwen gebruiken als stembureau. Burgemeesters die dat toch doen worden vervolgd. Maar de burgemeesters zeggen dat ze zich niet laten intimideren. In de eredivisie heeft PEC Zwolle de derde thuiswedstrijd op rij gewonnen. Heracles werd met 2-1 verslagen. Eerder pakte Willem II de eerste punten van het seizoen... door met 3-1 te winnen van Rode JC. En ook NAC Breda won voor het eerst. Groningen werd met 2-1 verslagen. Excelsior verloor op eigen veld met 2-1 van Heerenveen. Het weer vannacht kan het mistig worden en het koelt af naar een graad of 6. Ook morgenochtend op sommige plaatsen eerst nog mistig.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 Gotta feel it within. You know you can't put a price on love. When you feel the love, don't stop. Gotta feel it within. You know you can't put a price on love. When you feel the love, don't stop. Gotta feel it within. You know you can't put a price on love. No, blue, blue. of DJ Chiavistelli. Mr. Chiavistelli DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. Listen up. chiavi stelle house is your house, and your house is mine, mine, mine, mine, mine. what you think of me. I see your clue. Know you worry about not mean to be. Hey, hey, you. It's a girl, and maybe she'll sleep at home. But I still her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not that abundant boy. Mama, Mama, don't be so down. All it keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, Mama, don't be so mad. She'll be back on kill some guys.